5 uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. Bij de meldt het AD. De krant zegt voorlopige afspraken te hebben ingezien. Daarin zou staan dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... geen voorstellen zal doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. Bijvoorbeeld voor ouderen die hun leven voltooid vinden. Wel wordt volgens het AD de embryowet opgerekt. Zo zou er meer ruimte komen voor embryoselectie... om het risico op een ernstige erfelijke ziekte te verkleinen. Ook komt er meer geld voor stamcelonderzoek. Medisch-ethische kwesties liggen moeilijk in de formatie. Vooral D66 en de ChristenUnie staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich door de legerleiding laten bijpraten... over een mogelijke aanval op het Amerikaanse eiland Guam... Volgens het staatspersbureau is het leger daar klaar voor. Kim wacht acties van de Amerikanen nog af. De VS moet volgens hem de kernwapens uit de regio weghalen. De Britse regering gaat aansturen op een tijdelijke douane-unie met de EU. Zo'n tijdelijke unie moet zorgen bij het bedrijfsleven wegnemen. Staat in regeringsstukken waaruit Britse media citeren. De Britten mogen pas na de brexit met andere landen praten over handelsverdragen. Met een tijdelijke douane-unie blijven de huidige regels van kracht... en krijgen bedrijven niet keer op keer te maken met nieuwe regels. Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen. Drie jaar geleden waren het er 29. Dat aantal is opgelopen tot 47 vorig jaar. Volgens Brandweer Nederland kwamen in de afgelopen drie jaren 370.000 dieren om bij branden. Kortsluiting en werkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken. Maar ook blikseminslag en broei worden vaak genoemd. De branden waren bijna allemaal in stallen die voor 2014 zijn gebouwd. In nieuwe stallen is elektronica geplaatst in een aparte ruimte... en is veel minder brandbaar isolatiemateriaal verwerkt. Het weer. Overdag trekken buien over het land van zuidwest naar oost.